Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De OV-chipkaart Kamer, dat staat in het AD. Partijen noemen het een klantonvriendelijke kaart en een onding met gebreken. Morgen praat de Kamer over de toekomst van de OV-chipkaart. Volgens het AD zien experts veel in het betalen met een mobieltje... waardoor in- en uitchecken niet meer nodig is. Staatssecretaris Mansveld zegt in de krant dat ze de OV-chipkaart een volwaardig product vindt... dat in de toekomst verder moet worden ontwikkeld. Luchtaanvallen op terreurdoelen in Irak en Syrië zijn niet genoeg om islamitische staat te verslaan. Dat zeiden militaire leiders en bevelhebbers van de internationale coalitie tijdens een overleg in Washington. Ook commandant der strijdkrachten Middendorp was erbij. Volgens hem is iedereen het erover eens dat er grondtroepen nodig zijn, vooral Iraakse militairen. Maar daar is nog geen besluit over genomen. Bij de Duitse spoorwegen wordt vandaag opnieuw gestaakt. Machinisten leggen het werk neer van twee uur vanmiddag tot morgenochtend. Ze willen meer salaris. Honderdduizenden reizigers zullen last hebben van de staking. Ook de intercities tussen Amsterdam en Berlijn rijden niet. Het is nog steeds een raadsel waar 43 Mexicaanse studenten zijn... die eind vorige maand verdwenen. Uit DNA-onderzoek blijkt dat ze niet in een massagraf lagen... dat kort na hun vermissing werd ontdekt. Er worden nog andere massagraven onderzocht. De studenten werden door de politie afgevoerd na een uit de hand gelopen demonstratie. Oud-minister Lisbeth Spies wordt de nieuwe burgemeester van Alphen aan de Rijn. De CDA-politica was één jaar minister van Binnenlandse Zaken. Ze was de opvolger van minister Donner in het eerste kabinet Rutte. Spies woont in Alphen aan de Rijn en is er ook geboren. Het weer, bewolkt en lokaal een bui. Het wordt 16 graden. Morgen en vrijdag ook buien. In het weekend wordt het zeer zacht voor de tijd van het jaar. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan files door ongelukken op de A4 Den Haag richting Amsterdam... bij Hoogmade 3 kilometer, daar is maar één rijstrook dicht. Verkeer richting Amsterdam kan eventueel omrijden via Wassenaar en Sassenheim... over de N44 en de A44. Op de A6 Lelystad richting Muiden bij knooppunt Muidenberg 3 kilometer, ook daar een ongeluk. A15 Rotterdam richting Europort bij Hoogvliet 2. Op de A16 Breda Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel Randweg Dordrecht 7 kilometer. Bij Dordrecht is de rechte reishok dicht. En op de A27 Breda Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 5 kilometer. Ook een aanrijding met meerdere auto's. Bij Noordloos is de linker reishok dicht. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden vanaf knooppunt Gorkum door de boord noorden Nijmegen te volgen via de A15 en de A2.